12 uur. Kok met het NOS Journaal. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp... is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeksdocumentatiecentrum. Dat meldt geen stijl dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusies zouden te zwaar en te negatief zijn geweest... en zijn daarom herschreven. Volgens Geen Stijl heeft Dick Schoof hierop aangestuurd... en probeerde de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... daarmee het onderzoek te beïnvloeden. Het is niet duidelijk wat er precies is veranderd aan de tekst. Minister Grapperhaus zegt dat hij niet van plan is om het onderzoek over te laten doen. Een grote schoonmaakactie gisteren op de stranden van Schiermonnikoog... heeft nog eens 2500 kilo rommel opgeleverd. Zo'n 170 boswachters en vrijwilligers van natuurmonumenten... zochten daar naar spullen uit de containers... die begin januari van het containerschip MSC Zoe vielen. Er is vooral veel verpakkingsmateriaal gevonden... maar ook een autobumper en een hoop scheermesjes. Natuurmonumenten verwachten dat ook de komende maanden... nog veel troep uit de containers zal aanspoelen. Een docent van een school in Lochem is geschorst... omdat er porno op zijn computerscherm te zien was. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer. Ze filmden het incident en verspreidden de beelden. De directie van de school heeft gistermiddag met de docent gesproken... en vandaag met de leerlingen. Op sociale media gaat het verhaal rond dat de docent erin zou zijn geluisterd door de leerlingen. De school zegt daar nog geen enkele aanwijzing voor te hebben. Twee mannen van 20 en 21 jaar uit Venlo zijn aangehouden... voor het bedreigen en bestelen van zeker zeven mensen... waarmee ze een afspraakje hadden gemaakt. De verdachten leerden hun dates kennen via sociale media. Tijdens die afspraak lokten ze hun slachtoffers in een auto... waarna ze hen dwongen hun telefoons en portemonnees af te geven. Ze bedreigden hun slachtoffers om ook hun pincodes te geven... en maakten zo duizenden euro's buiten. Het weer is overwegend bewolkt. Soms valt er regen of motregen. En de temperatuur komt uit rond een graad of 9. Verder staat er veel wind. Aan de kust is die stormachtig met windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Dodelijk vermoeiend allemaal. Is goed met bananen, ja iedere dag. Staat zij in haar winkel, al met de lach. Haar musique. aan dat carnaval. welk wijfje tringeling. beaten down. it's time. I know she'll tell you I'm the one for her.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 ...2018, in San Malo. Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk... En ze vroeg indringend: Mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan. gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien.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 Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk.